Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Oosterleek in Noord-Holland is een auto het Markermeer ingereden. De chauffeur is daarbij om het leven gekomen. De auto werd gevonden door bekenden van de bestuurder. Zij gingen naar hem op zoek nadat ze enige tijd niets van hem hadden gehoord... schrijft de regionale omroep NH Nieuws. Hulp voor de man mocht niet meer baten. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval. De Braziliaanse oud-president Lula mag even de gevangenis uit om de begrafenis van zijn kleinzoon bij te wonen. De zevenjarige jongen overleed aan een hersenvliesontsteking. Lula werd vorig jaar tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens corruptie. In januari vroeg hij nog tevergeefs toestemming om bij de begrafenis van zijn broer te mogen zijn. Twee rechters oordeelden dat er te veel veiligheidsbezwaren waren voor zo'n verlof. Al oordeelde het Hoge Rechtshof later dat Lula wel had mogen gaan. Maar toen was de uitvaart al geweest. Er is vannacht geen vliegverkeer mogelijk boven België omdat er te weinig luchtverkeersleiders zijn. Doordat er op het laatste moment veel ziekmeldingen waren, konden de nachtdiensten niet worden ingevuld. Tot zes uur kunnen er geen vliegtuigen landen of vertrekken. Vooral het vrachtverkeer wordt getroffen. 10 tot 15 vluchten blijven aan de grond staan. Inkomende vrachtvliegtuigen moeten uitwijken naar luchthavens in het buitenland. Het Nederlands Stripmuseum in Groningen is de hele dag gratis toegankelijk, omdat het museum na vandaag zijn deuren sluit. Het museum verhuist naar het nieuwe cultuurhuis Groninger Forum en keert daar aan het eind van het jaar terug als Story World. Dan heeft het naast de Nederlandse stripcultuur ook aandacht voor buitenlandse strips, animatie en cartoons. Het Nederlandse Stripmuseum bestaat sinds 2004 en trekt jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers.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 about tomorrow. Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face since that there's just a single ladder taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these old face, just my face.